De nationale politie gaat een pool samenstellen van advocaten die schietende agenten moeten gaan verdedigen. Korpschef Bouwman zegt in het AD dat hij tot nu toe niet erg tevreden is over de juridische bijstand. In juli kreeg een agent nog een celstraf van twee jaar voor het neerschieten van iemand in een vluchtauto. De advocaten krijgen onder meer schiettraining om beter te begrijpen wat schieten inhoudt. Frankrijk en Australië zijn er nog niet 100% van overtuigd dat het wrakstuk van een vliegtuig dat is gevonden op het eiland Réunion van de vermiste vlucht MH370 is. Volgens hen moet de vondst eerst nog beter worden onderzocht. Maleisië zegt dat het stuk vleugel inderdaad van de vermiste Malaysia Boeing is. In Hiroshima in Japan is herdacht dat de stad 70 jaar geleden werd verwoest door een Amerikaanse atoombom. Vannacht hielden duizenden mensen een minuut stilte op het moment dat de bom viel. De burgemeester riep de grootmachten op kernwapens af te schaffen. Bij de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki verloren ongeveer 200.000 mensen direct het leven. Als het licht is, wordt op de Middellandse Zee verder gezocht naar de slachtoffers van een gekapseist schip. Gisteravond werd het zoeken gestaakt. De boot met waarschijnlijk 600 vluchtelingen sloeg gisteren voor de kust van Libië om. Tot nu toe zijn 400 mensen gered. In Beekbergen heeft een verwarde vrouw urenlang in een elektriciteitsmast gezeten. De mast staat bij een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap. Politie en brandweer wisten haar vannacht om 1 uur met een hoogwerker veilig naar beneden te krijgen. Dat het weer. Vandaag geregeld zon en sluierwolken. In het binnenland wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later op de dag in het zuidoosten kans op een onweersbui.